Ook melden getuigen dat ze een straaljager hebben gezien. Het is onduidelijk wat er gaande is. Volgens verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep, die in Benghazi zit, zijn het inslagen van zware artillerie van de troepen van Gaddafi. De explosies komen volgens hem steeds dichterbij. De Franse VN-ambassadeur verwacht dat de militaire actie tegen Libië dit weekend begint. Vandaag wordt in Parijs een topconferentie gehouden over het vliegverbod boven Libië. In de uren daarna zal de interventie volgens de diplomaat waarschijnlijk beginnen. Een van de koelsystemen in de Japanse kerncentrale Fukushima werkt weer. Technici hebben een dieselpomp aangesloten op reactor 5. De kerncentrale is ook weer voorzien van elektriciteit... maar het is nog niet gelukt om de koelsystemen daarop te laten draaien. De technici hopen dat dat vandaag bij een van de reactoren wel gaat lukken. Het dodental in Japan staat op ruim 7100. Daarmee heeft de aardbeving van vorige week meer levens geëist dan die bij de Japanse stad Kobe in 1995. Toen vielen ruim 6400 doden. Een bericht vannacht over de redding van een man die acht dagen onder het puin zou hebben gelegen blijkt niet te kloppen. De man zat in een opvangcentrum en was naar de plek van zijn verwoeste huis gegaan. Daar werd hij onderkoeld gevonden door reddingswerkers. Staatssecretaris Teven wil pokeren via internet legaliseren. Nu is dat nog verboden, terwijl honderdduizenden Nederlanders eraan meedoen. Door een systeem van vergunningen wil Teven ervoor zorgen dat mensen legaal online kunnen meedoen aan kansspelen. Hij denkt ook dat er op die manier meer controle komt op de aanbieders. Bij een brand in een vakantiewoning in Brunsum is in Limburg is een dode gevallen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de brand en probeert te achterhalen wie het slachtoffer is. Het weer, wordt een vrij zonnige lentedag met maxima van 8 of 9 graden. De dagen daarna zijn ook zonnig en een paar graden warmer.